Uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal ins van de ramp met het toestel van Germanwings geborgen. Om hoeveel lichamen het gaat is niet duidelijk. Omdat het gebied over de grond nauwelijks bereikbaar is, gebeurt alles per helikopter. Het bergingswerk is inmiddels gestaakt. Morgen als het licht wordt gaat het werk verder. Identificatie van de slachtoffers zal waarschijnlijk veel tijd in beslag nemen. De Airbus boorde zich met volle snelheid in de bergen, waardoor er van het toestel weinig over is en de slachtoffers ernstig verminkt zijn. De Amerikaanse ambassade in Oeganda waarschuwt dat er mogelijk binnenkort een aanslag wordt gepleegd in de Oegandese hoofdstad Kampala. Volgens de Amerikanen zijn westerlingen het doelwit. Verenigde Staten hebben uit voorzorg een paar evenementen in Oeganda afgelast. En ook zullen er zwaardere veiligheidsmaatregelen zijn bij hotels en andere plaatsen waar westerlingen samenkomen. In Irak hebben straaljagers bombardementen uitgevoerd op de stad Tikrit. Dat meldt correspondent Lex Runderkamp, die in de regio is. Mogelijk zijn het vliegtuigen van de internationale coalitie onder leiding van Amerika, die strijdt tegen de terreurgroep IS. Eerder vandaag zei de Iraakse president dat zijn land rekent op luchtsteun om IS uit het strategisch belangrijke Tikrit te verdrijven. Agenten hebben onvoldoende parate kennis van de wet en ook van hun bevoegdheden. Volgens de inspectie die een steekproef onder agenten deed... leidt dat tot ergernissen, escalatie van conflicten en ook juridische problemen. Daarom moet er een systeem komen van verplichte bijscholing voor politiemensen. Minister van de Steur is het daarmee eens. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen eerst wat zon, later op de dag vanuit het westen opnieuw regen. Dan staat er een stevige zuidwestelijke wind en dan wordt het zo'n 8 graden.